Helene Ecker met het NOS Journaal. Rusland heeft de raketaanval van vanochtend op een Oekraïns militair trainingscentrum bevestigd. Volgens het ministerie van Defensie was de aanval gericht tegen buitenlandse huurlingen op de basis vlakbij de grens met Polen. Moskou zegt dat 180 huurlingen zijn gedood en een grote hoeveelheid wapens is vernietigd. Volgens de Russen lagen er wapens die uit het buitenland kwamen. De Oekraïense autoriteiten melden eerder dat bij de aanval 35 mensen zijn omgekomen en zeker 134 mensen gewond zijn geraakt. En bij die aanval op dat militaire trainingscentrum in West-Oekraïne... zijn mogelijk ook Nederlanders gewond geraakt. Dat meldt de Telegraaf. Het bericht komt van Gert Snitselaar... die naar eigen zeggen door de ambassade van Oekraïne... is aangesteld als coördinator van Nederlandse vrijwilligers... die vechten in Oekraïne. De ambassade wil het bericht tegenover de Telegraaf niet bevestigen. Het konvooi met hulpgoederen dat onderweg is naar de belegerde stad Mariupol... kan daar vandaag niet komen. Dat melden Oekraïense autoriteiten. In de zuidelijke havenstad raken de laatste reserves van, aan voedsel en water op. Er is geen elektriciteit, water of verwarming. Sinds het begin van de invasie van Oekraïne zijn in Mariupol bijna 2200 burgers om het leven gekomen, meldde het stadsbestuur. Vandaag waren er opnieuw Russische bombardementen. De stroomtoevoer naar de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl in Oekraïne is hersteld. Dat heeft het Oekraïense ministerie voor kernenergie gezegd. De koelsystemen werken volgens de autoriteiten inmiddels weer normaal... en van noodstroom hoeft geen gebruik gemaakt te worden. Vorige week waren hoogspanningskabels bij beschietingen beschadigd geraakt. Dan nog het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de avond kan er wat regen vallen.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 Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. zuster. wat moet ik zonder jou beginnen? zuster. ik brand van binnen. Nacht doe iets aan de pijn. wat ben ik zonder al je zorgen? zuster. haal ik de morgen? zuster. doe iets aan de pijn.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 In the club, them want flex with us. They get next to us, them now vex with us. From the day my bond night, my flame, Can I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I early morn.